Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Opnieuw zijn twee man ontvoering van de tweejarige Insia uit Amsterdam. Een van de twee is gistermorgen in Nederland aangehouden, de ander in Duitsland. In Duitsland is ook een huis doorzocht, maar de peuter werd niet gevonden. Insia werd eind vorige maand ontvoerd, mogelijk in opdracht van haar vader. Hij is nog altijd spoorloos. In totaal zitten nu vier verdachten vast in deze zaak. In de Duitse deelstaat Beieren zijn vier agenten gewond geraakt... toen ze door een rechtsextremist werden beschoten. De agenten waren naar zijn huis gekomen om een vuurwapen in beslag te nemen. Hij had daar een vergunning voor, maar de politie twijfelde eraan of dat wel verstandig was. De man van 49 raakte bij zijn arrestatie licht gewond. Hij beschouwt zich als een Reichsburger. Dat zijn Duitsers die de Duitse wet en het gezag van de regering in Berlijn niet erkennen. In plaats daarvan erkennen ze het Duitse Rijk zoals dat tot 1945 bestond. De protesten van Franse politieagenten breiden zich uit. Behalve in Parijs is er gisteravond ook in Marseille, Nice en Toulouse spontaan gedemonstreerd tegen het geweld waar agenten mee worden geconfronteerd. Een van de protesten was bij een overleg met een topman van de politie. Hij werd na afloop uitgejouwd. Aanleiding voor de demonstraties is een incident eerder deze maand. Toen werden agenten in een voorstad van Parijs aangevallen en werd hun dienstauto in brand gestoken. Voor volgende week woensdag is een landelijke actie aangekondigd. Minister Cazeneuve van Binnenlandse Zaken zei vanochtend dat hij met een delegatie van de agenten wil praten. In de stad Groningen is bij een explosie in een flat veel schade ontstaan. De bewoner van één appartement raakte gewond. De politie heeft hem gearresteerd op verdenking van brandstichting. Het weer buien met kans op onweer. Aan zee een vrij krachtige tot stormachtige westelijke wind. Vanmiddag wordt het vanuit het noorden op steeds meer plaatsen droog. Dan wordt het 10 tot 13 graden. Dit was de ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Files nog op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij Bunschoten. 7 kilometer na een ongeluk. Een kleine 10 minuten vertraging. Alle rijstroken zijn wel weer vrij. Op de A16 Breda richting Rotterdam bij de Van Brienoordbrug. 3 kilometer. Vertraging zo'n 10 minuten. Heeft te maken met opruimwerkzaamheden na een ongeluk.